Toen ze de auto stop wilden zetten, reed de bestuurder op een in. De agenten besloten erop om te schieten. Niemand raakte gewond. Volgens de politie zijn twee mensen aangehouden... en is een ander nog op de vlucht na het incident in Zeeland. In Rotterdam-Noord zijn bij een overval op een woning de bewoners bedreigd met een vuurwapen. Volgens de politie waren meerdere volwassenen en drie kinderen binnen. Maar ze raakten niet gewond. De twee overvallers namen wel spullen en geld mee en zijn daarna gevlucht. De overvallers zijn na een zoektocht met onder meer een helikopter nog niet teruggevonden. In Winterswijk is deze week een Oekraïner opgepakt... die uit een Duitse psychiatrische inrichting was ontsnapt, meldt de Gelderlander. Na zijn uitbraak eind oktober bedreigde de man in Duitsland een automobilist met een stanley mis Hij dwong de bestuurder eruit te stappen en ging er vervolgens met zijn auto vandoor. Die werd later teruggevonden, maar de man zelf bleef tot deze week spoorloos. Uiteindelijk werd hij donderdag aangehouden bij een inbraak in Winterswijk. Een rechter moet nu beslissen of hij aan Duitsland wordt overgeleverd. Paus Franciscus heeft in zijn mis op kerstavond aandacht gevraagd voor de gevolgen van oorlog. Zonder Oekraïne te noemen zei hij dat de hebzucht en honger naar macht in de wereld zo groot zijn dat men zelfs hun buren consumeert. Volgens de paus zijn de slachtoffers altijd kinderen en kwetsbaren. Echte rijkdom vind je niet in geld en macht, maar in de relaties en de mensen om je heen, zei de paus.